Zo zouden ze 600.000 euro hebben buitgemaakt. Het COA zegt dat de controle inmiddels is aangescherpt... om nieuwe fraudegevallen te voorkomen. Bij demonstraties in Kenia is iemand om het leven gekomen. 200 anderen raakten gewond. Al dagen wordt er in het land geprotesteerd. Heeft te maken met een nieuwe wet... waardoor de belasting op allerlei spullen omhoog gaat... vertelt correspondent Saskia Houttuin. Op eh, voertuigen, benzine, kookolie, eh, de zorgverzekering ook. Deze week werd erover gedebatteerd in het parlement... en vooral jongeren zijn er ontzettend kwaad over. Vooral op de president William Ruto. Ja, want twee jaar geleden won hij de verkiezingen met de belofte dat de belastingen omlaag zouden gaan. Volgende week wordt er definitief gestemd over de wet. En je bent nooit te oud om te leren. En dat geldt helemaal voor een man van 94 uit Beeldhoven. Hij heeft zijn bachelor Algemene Cultuurwetenschappen gehaald. De man kreeg het papiertje van de Open Universiteit. De oude studiebol vond zijn scriptie het lastigst... omdat hij steeds vergeetachtiger werd... en hij alles via de computer moest aanleveren. Ja, en deze artiest, ja, ze heeft zowat de hele wereld om haar vinger. en het Taylor Swift-effect is ondertussen ook te zien bij de busmaatschappijen. Veel fans hebben namelijk alvast speciale bustickets gekocht... bij bedrijven die ze in juli naar de Johan Cruijff Arena gaan brengen. En dat zien de busmaatschappijen terug in de cijfers. Vooral bij Flixbus. Dat bedrijf rijdt tussen grote steden in Europa. Dan nog het weer. Veel wolken en kans op buien. In het zuiden en oosten ook kans op onweer. Langs de kust kan de zon nog even doorbreken. En het is 17 tot 20 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is druk in de regio. Er staat ruim 100 kilometer file. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Blarikum en Amersfoort Noord. 14 kilometer en 40 minuten verdraging. Ze zijn naar een auto aan het bergen na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Het is ook druk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Daar 25 minuten op onthoud. De andere kant op richting Den Haag tussen Schiphol en Hoogmade... een kwartier verdraging. A6 Muiden-Lelystad bij Lelystad 10 minuten oponthoud. En op de A7 Heerenveen-Horen bij de afsluitdijk ook 10 minuten richting Friesland. Op de A7 Horen-Zaanstad bij Purmerend 10 minuten vertraging. En op de A9 Alkmaar-Diemen tussen Badhoevedorp en de afrit AMC een kwartier extra reistijd. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Ondernemers gaan nu ongeveer 75 cent per verwachte bezoeker betalen in plaats van 3 euro. De Haagse politicus Richard de Mos is ook in hoger beroep vrijgesproken van omkoping. Volgens justitie had de Mos zich door bevriende ondernemers laten omkopen... in ruil voor een voorkeursbehandeling. Maar het gerechtshof legt die financiële steun heel anders uit. En de man van 94 heeft zijn bachelordiploma Algemene Cultuurwetenschappen behaald aan de Open Universiteit. Acht jaar geleden was hij gewoon begonnen en kreeg hij naar eigen zeggen de ambitie om het te halen. Het weer regenachtig met in het zuiden en oosten kans op onweer. En vanavond dan trekken de buien naar het noordoosten weg. I held you beside me. Un five sheets of high-powered bladder acid, a salt shaker half full of cocaine, a whole galaxy of multicolored uppers, downers, screamers, laughers, also a quarter tequila, quarter rum, case of beer, pint of raw ether, and two dozen amyls.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 The muscle, the brains I'm giving you. Yeah, uh, check out the sound. Come on, uh, check out the bass. Now put your hands up high. Bring this back with a lot of devotion. I wanna potion. You know what I'm saying?